van je leven. Sabine Passion! Wat de hel. <laughs> wat leuk, wat leuk. Ik had het echt niet verwacht. Jij gaat naar Las spreken, Sabine. Woe! Dit was de gok van je leven. Niks Iedere beat komt je weekend dichterbij en dat scheelt. We hebben er een hoop. Deze mannen staan volgende maand in de poptempel. Even geen poptempel is dan. Paradiso wordt op zijn kop gezet door de Italiaanse vrienden van Medusa. En misschien ben jij er wel bij. Hoe dat zit, ik vertel het je zo meteen. En nu hoor je ze een uur lang in de Slam Mix Marathon. Dit is Medusa. trouwens eh, België verschrikkelijk vond. En eh, inmiddels geëmigreerd is naar New York, New York. Moet je wel hits blijven scoren, anders eh, wordt het lastig daar. Het is wel duur. Yo, de zijn track Wanna Make Love in de set van Medusa. En Medusa komt naar Nederland. Paradiso. Doen ze volgende maand. En jij kan daarbij zijn. Hoe het allemaal zit, je hoort het zo meteen in de Slam Mix Marathon. Dit is Robach Broemen. The west, you were going out. week naar de middagshow luistert en je hoort een track van Medusa, app dan zo snel mogelijk Medusa. En dan eh, ga je er vandoor met twee gastenlijstplekken, maar we sturen je zeker niet met lege handen het weekend in. Dus ook nu tijdens deze set maak je kans door alleen Medusa te appen. Dus Medusa via de Slam app heb ik je zo meteen in de uitzending. Ga je er vandoor met twee gastenlijstplekken. Het weekend in met de Slam Mix Marathon. En in de week Medusa. Yeah. What? She turned around and asked me who am I? Oh. I say shoot up, you bet if I knew ya. You seem cool, but I seem right through ya. She's like, Have you ever heard of no one like your own life? Nah, baby, we talking about a bullseye. Yeah. What? Some day, some say, boy, you're always teasing. I think you best believe in why you gotta drive me crazy. drive me crazy. Baby, it's for a season. I got so many reasons. You're gonna wanna make it someday. Some say, boy, you're all season. I think you best believe in Why you gotta drive me crazy? I know you gonna want me, but when you want me, it might be a different story. I know. Yeah. said, let's rage. no phones out, put that shit away. We came to sweat, not post and play. Fuck your cloud, this ain't your stage. This my house, I said, let us rage, no phones out, put that shit away. We came to sweat, not post and play. Fuck your cloud, this ain't your stage. This my house, I said that, that, no, no. change. let's raise your phone. let's raise. als je Medusa hebt gehad via de Slam hebt, moet teruggebeld worden. Goedemiddag. Tessa spreek ik ja. mij, Zeker, ja. Tessa, is het weekend al begonnen voor je? Eh, nee, nog niet. Ik moet nog heel eventjes. Je moet nog heel even werken? Ja, maar het komt goed. Nou goed, eh, de mixmarathon uh, hard aan. Ik hoor het op de achtergrond. Oh ja. Ja, heel goed. Hey, eh, volgende maand komt Medusa naar Nederland. Ze staan in eh, Paradiso. Mhm. En uh, eh, dat doen ze een speciale tour eigenlijk, een live concept. Met z'n drieën. Het is dansen, alles is erbij. De piano. Mhm. En ehm, als je Medusa-app via de Slam-app en je komt in de uitzending... Kan je er vandoor gaan met de eerste gastenlijstplekken? Uh, Tessa, dat heb je gedaan. Gefeliciteerd! Ja, dankjewel. <laughs> je bent er eh, volgende maand bij. 11 februari in eh, Paradiso, Amsterdam. Ah, mooi. Dan wens ik je een fijn weekend. Ja, hetzelfde. Dankjewel. Oké, doei doei. De tickets. De gastenlijstplekken voor Medusa komende maand in Paradiso Amsterdam. Natuurlijk niet je laatste kans. Het was je eerste kans. Komende week in de middagshow van Slam. Hou Medusa extra in de gaten. Hoor je een check van ze. Snel Medusa appen via de Slam app. Kom je in de uitzending. Dan ga je er vandoor met gastenlijstplekken. Ik kan er zelfs vandoor gaan met een speciale VIP-treatment. Dus zorg dat je luistert komende week naar Slam en hou Medusa in de gaten. Op 5 uur de 15 heet op de dansvloer op dit moment. Slam Mix Marathon Chart komt eraan en dit is het staartje van de mix van Medusa.